Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Kamerfractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Ze overleggen over hoe het verder moet met de formatie van een nieuw kabinet. Gisteren liepen de gesprekken vast tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Onder meer over het thema migratie bestonden te veel verschillen van mening. Waarschijnlijk brengt de informateur Schippers vandaag haar eindverslag uit aan de Kamer. Amerikaanse president Trump heeft uiterst geheime inlichtingen over IS met de Russen gedeeld. Daardoor heeft hij een belangrijke bron van informatie over IS op het spel gezet. Dat schrijft de Washington Post. Bij een ontmoeting met de Russische minister Lavrov op het Witte Huis zou Trump onder meer details hebben prijsgegeven over de redenen achter het voornemen om geen laptops meer toe te staan op vluchten naar de VS. Een adviseur van Trump die bij het gesprek aanwezig was zegt dat er geen geheimen zijn verklapt. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, VNV, keert zich tegen een verbod op laptops in het vliegtuig. De VS wil dat laptopcomputers alleen nog maar in het vrachtruim worden vervoerd... vanwege het gevaar voor aanslagen met laptops met e- explosieven. De VNV spreekt van een gevaarlijke schijnmaatregel. Want een explosief kan ook in een laptop zitten die tussen de vracht ligt, zegt een woordvoerder. Bovendien kunnen laptopbatterijen spontaan in brand vliegen. Bij rellen tussen demonstranten en de oproerpolitie in het westen van Venezuela zijn gisteravond twee doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Bij een andere demonstratie werden drie agenten neergeschoten. De afgelopen zes weken zijn bij protesten tegen president Maduro zeker 36 mensen omgekomen. De demonstranten zijn kwaad omdat de president buiten het parlement om de grondwet wil hervormen. Het weer, wolkenvelden, maar vanochtend ook al wat zon. In de loop van de dag op veel meer plaatsen zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zomers met maxima van 23 tot 27 graden.